uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Duidelijk of de rust op de beurzen is teruggekeerd. In China en Japan staan de aandelenbeurzen na dagen van verliezen weer iets hoger. Gisteren boekte de Europese beurs een kleine winst. Ook in Amerika ging het gisteren de hele dag goed... tot de Dow Jones en de Nasdaq toch weer met verlies sloten. Eergisteren was er wereldwijd paniek op de beurzen... als reactie op de slechte berichten over de Chinese economie... De koersen op de Amsterdamse AEX kelderden toen met min 7 procent. Varkensboeren zitten in geldnood en gaan vandaag naar staatssecretaris Dijksma van Landbouw. Ze willen geen subsidie, maar tijdelijk minder belasting betalen. De vleesprijzen zijn laag. Veel varkensboeren produceren onder de kostprijs. Nu de handel met Rusland ook is weggevallen, is het erg moeilijk geworden om geld te verdienen. De Franse varkensboeren protesteerden weken geleden al, omdat ze te weinig voor hun varkensvlees krijgen. Servië en Kosovo zijn nader tot elkaar gekomen. Beide landen hebben een akkoord bereikt over een aantal zaken waarover ze het al jaren oneens waren. Premier Vucic van Servië en zijn Kosovaarse collega Mustafa hebben onder meer afspraken gemaakt over de integratie van de Servische minderheid in Kosovo. Verder zijn de premiers het eens geworden over energie- en watervoorziening, infrastructuur en telecommunicatie. Zo krijgt Kosovo een eigen landnummer voor telefoonverkeer. Door het akkoord komen Servië en Kosovo een stap dichter bij toetreding tot de Europese Unie. Mensen die werken willen meer te zeggen hebben over hun pensioen. Dat staat in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Slechts 13% van de werknemers in loondienst zegt voldoende invloed te hebben op de opbouw van zijn pensioen. Bij zelfstandig is dat 33%. De ondervraagden willen in meerderheid zelf kunnen kiezen hoe risicovol en in welke bedrijven er wordt belegd. Het weer, zonnige periode, later in de middag stevige buien... met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen bewolkt, vooral later op de dag regen en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A7 richting Zandam, 5 kilometer bij de afwet Weide-Wormer. Op de A9 richting Almselveen, 3 kilometer bij Badhoevedorp. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, daar staat tussen Alblasserdam en Stierig Oost 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekijk aan de IJssel 4 kilometer. Verderop nog eens een keer 4 kilometer voor Knoop het Kleinpolderplein door een ongeluk en daar is één reis ook dicht.